uur. Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. In het centrum van Utrecht is een politiebureau ontruimd vanwege een verdachte situatie. Je hoort verslaggever Edwin van den Berg. De aanleiding dat iedereen rond twee uur naar buiten moest... was een vrouw die op dat moment naar binnen liep hier bij het hoofdbureau... aan het Parenveld in Utrecht en riep dat ze explosieven bij zich zou dragen. Vervolgens is uiteraard direct eh, iedereen geëvacueerd, is het politie politiebureau ontruimd. En de omgeving waar ik nu sta, de omgeving rond het hoofdbureau in het centrum van Utrecht, is inmiddels ruim afgezet. De vrouw is inmiddels opgepakt, laat de politie weten. Ze heeft wel twee objecten achtergelaten. Die worden nu onderzocht. Er is bijna witte rook voor de wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Rond deze tijd stemt de Israëlische regering over de deal. Als die akkoord zijn, gaat het staakt het vuren in Gaza komende zondag in. Steeds meer mensen vragen aan de tandarts om hun tanden eruit te trekken zonder dat het echt nodig is. Komt omdat ze vaak geen geld hebben voor een andere behandeling. Minderjarige asielzoekers die veroordeeld zijn voor een ernstig misdrijf... kunnen straks het land uit worden gezet. Volgens asielminister Faber gaat het niet om kleine misdrijven. Ik heb het niet over het, stelen van een rolletje drop. Wil ik natuurlijk ook niet. Maar het gaat natuurlijk ook om zware misdrijven. Faber wil het binnen twee weken gaan regelen. En er moet een landelijke toets komen voor iedereen die leraar wil worden. Met dat advies komt de onderwijsraad. Er zijn nu zo'n 400 manieren om leraar te worden. En dat betekent dat er soms ook mensen voor de klas komen te staan die het niet kunnen. Maar ook aan zo'n landelijke toets zitten haken en ogen, zegt Marieke, die hbo-docent is. Nou, doe je dat met een multiple choice vraag, dat er gezegd wordt... Eh, twee leerlingen gedragen zich niet, hoe ga je hiermee om? Optie A, je stuurt ze eruit. Optie B, eh, je vertelt het ze heel lief. Of optie C, je doet niks. Ja, ja, vraag me af of dat echt een, eh, een helder beeld geeft. Met het advies hoopt de onderwijsraad de kwaliteit van het onderwijs te behouden en te verbeteren en het lerarentekort aan te pakken. Het weer vanavond hangt door het hele land mist en gaat het licht vriezen. Morgen opnieuw grijs, bewolkt en mistig. In de middag af en toe zon bij een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan Fides op de ring van Amsterdam... de A10 Noord richting Utrecht.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 Eerder vandaag stemde het Veiligheidskabinet in met het voorstel. Als het volledige kabinet instemt gaat het voorlopige bestand zondag in. In Utrecht is een vrouw aangehouden vanwege een verdachte situatie rond het hoofdbureau van politie. Het gebouw werd rond twee uur helemaal ontruimd. Een verwarde vrouw zou hebben gezegd dat ze explosieven bij zich had. Premier Schoof gaat zelf een werkgroep van ministers leiden... die een oplossing moet vinden voor de stikstofcrisis. Na de ministerraad zei hij dat er doorbraken moeten worden geforceerd...